Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Zwolse arts heeft veel meer kinderen verwekt met zijn eigen zaad. Was al bekend dat 34 kinderen met zijn zaad verwekt zijn... terwijl vrouwen dachten dat ze donorzaad hadden gekregen. Nu blijkt dat die gynaecoloog ook zijn sperma gebruikte bij stellen waarvan de man gewoon vruchtbaar was. En die dus helemaal geen donorzaad wilde. Volgens het ziekenhuis waar de arts werkte is dat minstens drie keer gebeurd. De ouders hebben ze inmiddels gesproken om te vragen hoe het met ze gaat. Dat wisselt ehm, en daarom hebben wij ook eh, hulp aangeboden voor, eh, voor deze mensen. Eh, en en ja, dat is denk ik ook het belangrijkste wat we kunnen doen. zorg bieden voor zij die dat nodig hebben op dit moment. Die gynaecoloog is inmiddels overleden. De burgemeester van Krimp aan de IJssel is geschrokken van de vuurwerkexplosie bij de kerk in zijn dorp. Verbijsterend dit. Ik ben er ook echt wel emotioneel van dat mensen hun toevlucht nemen tot geweld. De kerk besloot zondag voor honderden mensen open te gaan... en een verslaggever die daar was werd geschopt. Er zijn bewakingsbeelden van degene die de vuurwerkbom afgelopen nacht voor de deur heeft gelegd. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt heeft voor het eerst sinds een dikke week weer iets van zich laten horen. Hij zegt dat hij morgen gewoon in de nieuwe Tweede Kamer plaatsneemt als die wordt geïnstalleerd. Het ging veel over Omtzigt afgelopen week. Zijn naam stond op de papieren van verkenner Ollongren met de tekst functie elders. Omtzigt staat bekend als heel kritisch op het kabinet. De Lego is niet aan te slepen in deze coronatijd. Veel mensen maken de gekste plastic bouwwerken. En Floris van 14 uit Groesbeek, die is daar blij mee. Hij heeft een Lego verhuurbedrijfje. En zelf bouwt hij ook nog regelmatig. Het is een fantastisch speelgoed vind ik zelf. Het is alleen een beetje duur. En dat is nou net waar wij de oplossing voor bieden. Wij bieden de oplossing dat je goedkoop Lego kunt huren bij ons. Hij heeft 40 bouwwerken die je voor twee weken kunt huren. En van de opbrengst koopt Floris weer nieuwe Lego. Het weer zonnig en droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer, 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen momenteel goed door. Door een kapotte trein rijden tussen Schiphol en Rotterdam Centraal momenteel minder treinen. Hou daar rekening met extra reistijd.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 I love how you move. She a 10 and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. When we run through, yeah, yeah. Taking off shots like when we run through, yeah, yeah. Blame it on the city, how I'm ballin'. Blame, blame it on the city, how I'm ballin'. Blame it on the city, how I'm ballin'. I'ma run through, yeah, yeah. Blame it on the city, how I'm ballin'. Blame, blame it on the city, how I'm ballin'. Blame it on the city, how I'm ballin'. Yeah. When we run through, yeah, yeah. Het ritme, ritme. van ZFM. check what's wrong. I had a little time, and I still love. understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. did you forget my name? I wrote your symphony Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt komt morgen naar Den Haag... om daar zijn zetel voor de nieuwe Tweede Kamer in te nemen. Op Twitter reageerde hij voor het eerst na alle ophef van de afgelopen week. Functie elders, kamerlid dus, schrijft hij. Burgers die denken dat ze slachtoffer zijn van etnisch profileren... moeten vaker daarover klagen. Alleen zo kan volgens de ombudsman worden voorkomen... dat ze het vertrouwen in de overheid verliezen. Slachtoffers hebben volgens hem het recht om te weten waarom ze zijn geselecteerd. Voor de dood van een man in Oud-Aden bij Leiden zijn drie Franse verdachten aangehouden. En ook in Leiden is iemand opgepakt.